Raymond Seré met het NOS-journaal. De vrouw die zondag in het Friese Sint-Nicolaas gaat twee jongens van 14 aanreed... wordt verdacht van poging tot doodslag. Bij de aanrijding raakten beide jongens gewond. Een van de twee ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Uit gesprekken met getuigen en het spooronderzoek maakte de politie zondagavond al op... dat de 57-jarige vrouw de jongens met opzet had aangereden. Het lijkt erop dat ze een langlopend conflict hadden. Paus Franciscus heeft de heilige Calixtuskerk in Groenlo in de Achterhoek verheven tot basiliek. Gelderland had geen basiliek meer sinds de Walburgerskerk in Arnhem niet meer als kerk wordt gebruikt. De paus heeft bovendien voor de heilige Calixtuskerk gekozen... omdat die kerk een zeer actieve parochie heeft. In de katholieke kerk is de basiliek of basilica een eretitel voor bijzondere kerken. De gebouwen en vlaggen mogen de gekruiste sleutels van Petrus dragen. Wereldwijd zijn er 1600 kerken die zich basiliek mogen noemen. Toeristen die in het gebied van de Mount Everest willen klimmen... hoeven over enige tijd niet meer per vliegtuig de bergen in. Nepal gaat de eerste autoweg naar de hoogste berg ter wereld aanleggen... zo meldt de Kathmandu Post. De weg van ongeveer 100 kilometer lengte zal vanaf de stad Jiri ten noordoosten van Nepal de bergen inlopen. De verbindingsweg eindigt vlak voor de bergplaats Lukla op 2860 meter hoogte. Die stad is het belangrijkste beginpunt voor expedities in het Mount Everest gebied. In een dierentuin in China is een reuzenpanda bevallen van een drieling. Zowel de moeder als haar kinderen maken het goed. De geboorte van een panda-drieling is al zeer uitzonderlijk... maar het is nog nooit eerder gebeurd dat ze ook alle drie bleven leven. De dieren werden twee weken geleden al geboren... maar het nieuws is stilgehouden totdat duidelijk was dat ze het zouden halen. Reuzenpanda's worden met uitsterven bedreigd. En daarom heeft China al een paar jaar een panda fokprogramma. En dan het weer. Verspreid over het land trekken een paar buien. Lokaal met onweer. In de kustgebieden wordt het wat droger. Verder overal geregeld zon. Het wordt 19 tot 21 graden. de komende dagen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A13, daarna richting Rotterdam, voor knooppunt Kleinpolderplein 3 kilometer. Dat heeft ook te maken met de file op de A20 richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam Centrum staat 4 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 3 kilometer. Daar staat de vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort voor Hoogvliet 2 kilometer.